ben gekomen als minnepode. Hier aan die voeten, gij schoonste aller En Het is uw minnaar, niet mij heeft geboden. En ik verzoek u. ben de bode van uw gezel. Breng u zijn groeten en wie hij is, dat weet hij wel. Hier is de lieve lente met duizend nieuwe dingen die ons opnieuw doen zien.